Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Pieter Omtzigt gaat met een eigen partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. De partij heet Nieuw Sociaal Contract. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst. Hij zegt in Dagblad Tubantia daarvoor met mensen in gesprek te zijn. Er is wel een inhoudelijk programma waarin onder meer wordt gepleit voor een ander kiesstelsel. Ook wil Omtzigt iets doen aan het woningtekort. Volgens de peilingen kan Omtzigt rekenen op een groot aantal zetels... maar hij zegt dat hij geen premier wil worden. In Mexico en het zuidwesten van de VS is veel schade door de tropische storm Hillary. Er zijn overstromingen en modderstromen en in Mexico viel een dode. Mensen worden opgeroepen om binnen te blijven. Veel vluchten en evenementen zijn geannuleerd. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador is gewonnen door de linkse kandidaat González. Maar omdat zij niet de absolute meerderheid heeft gehaald, is er in oktober een tweede ronde. De verkiezingen werden overschaduwd door de moord op presidentskandidaat Bia Bicencio twee weken geleden. Bij stemlokalen was extra beveiliging, maar het bleef rustig. Oud-president Trump wil niet meedoen aan tv-debatten met andere presidentskandidaten van zijn partij. Komende woensdag zou de eerste zijn, maar Trump vindt dat hij er weinig bij te winnen heeft. Hij staat in de peilingen ver voor op de andere republikeinse kandidaten. De politie op Tenerife gaat ervan uit dat er natuurbranden op het eiland zijn aangestoken. Er is nog niemand gearresteerd. Tot nu toe is 120 vierkante kilometer natuurgebied in het noorden van het eiland in de as gelegd. Ruim 12.000 mensen zijn geëvacueerd. De toeristengebieden op Tenerife worden niet bedreigd. Het weer, veel zon vandaag, het blijft droog en het wordt 23 tot 28 graden. De komende dagen blijft het zomers. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal.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 De familie Gladstone verdiende veel geld aan plantages in het Caribisch gebied. Oud-president Trump wil niet meedoen aan tv-debatten met andere presidentskandidaten van zijn partij. Komende woensdag zou de eerste zijn, maar Trump vindt dat hij er weinig bij te winnen heeft.